Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nederlands schip heeft gisteren 320 bootvluchtelingen uit de Middellandse Zee gered. Het schip, de Erasmusgracht, zag de vluchtelingen dobberen tussen Italië en Griekenland. Ze hadden motorpech gekregen en dreven al twee dagen stuurloos rond. De bemanning was vertrokken in een reddingsboot. Sommige opvarenden waren uitgedroogd omdat er geen drinken meer aan boord was. De vluchtelingen worden op Sicilië aan land gezet. In het UMC in Utrecht is een Afrikaanse ebola-patiënt aangekomen. Het is een Nigeriaanse militair die voor de VN-vredesmacht in Liberia werkte en daar ziek werd. Hij kwam vanmiddag aan op Schiphol en is met een ambulance naar Utrecht gebracht. Het UMC heeft vier speciale ebola-ruimtes ingericht. De Nigeriaan wordt op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nederland behandeld. Pakistan zegt een belangrijke leider van Al-Qaeda te hebben gedood. Het is een Saoediër die ook een aantal jaar in Amerika heeft gewoond. Inlichtingendiensten beschouwden hem als het hoofd internationale operaties van Al-Qaeda. Volgens Pakistan werd hij gedood in het bergachtige grensgebied met Afghanistan. De Verenigde Staten hadden 5 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Orkaan Hagupit heeft de oostkust van de Filipijnen bereikt. Met zware regenval en windsnelheden van 205 km per uur... bereikte de orkaan de kustplaats Dolores op het eiland Samar. Daar is de elektriciteit uitgevallen. Veel bomen zijn ontworteld. Ook andere steden op de Filipijnen zitten zonder stroom. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Bij supermarkten staan militairen om plunderingen te voorkomen. Ambulancediensten willen niet meer onnodig wachten voor paaltjes, slagbomen en hekken. Ze hebben een landelijk elektronisch systeem ontwikkeld, SOS Toegang. Dat werkt met een afstandsbediening vanuit de ambulance. Chauffeurs hebben dan geen sleutels en pasjes meer nodig. De ambulancediensten willen nu dat alle obstakels op SOS Toegang worden aangesloten. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht kans op lichte vorst en mistbanken. Morgen trekt de gebied van met regen van west naar oost over het land.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 This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do.